journaal In Rotterdam woedt een grote brand in een seniorenflat. Even na 11 uur is het vuur ontstaan. Twee flatwoningen op de derde verdieping van het complex staan in brand. De hele etage is ontruimd. Zeven bewoners hebben veel rook ingeademd en worden ter plekke behandeld. In Noord-Korea is Kim Jong-un officieel benoemd tot opperbevelhebber. Hij is nu formeel de baas over het leger dat 1,2 miljoen militairen telt. De benoeming is een nieuwe aanwijzing dat Kim de touwtjes stevig in handen heeft. Donderdag werd de officiële rouwperiode na het overlijden van Kims vader, Kim Jong-il, afgesloten. Kim Jong-un werd toen al uitgeroepen tot opperste leider van de communistische partij, het leger en het volk. Het failliete Aviodroom in Lelystad kan mogelijk een doorstart maken. Twintig partijen willen een stichting oprichten om de collectie vliegtuigen te beheren. zijn fondsen, verenigingen en particulieren en bedrijven en de gemeente Lelystad. Redding van het park kost volgens de verantwoordelijke wethouder van Lelystad een paar miljoen euro. In tegenstelling tot de Europese beurzen heeft de Dow Jones-index in New York over 2011 wel winst geboekt. De koersen gingen sinds 1 januari bijna 6% omhoog. De andere indexen op Wall Street deden het minder goed. De Nasdaq noteerde een verlies van 2%. De S&P 500 eindigde ongeveer op de beginstand. Een van de grootste winnaars op Wall Street was Apple, dat afgelopen jaar een kwart aan waarde won. Voor de Europese beurzen was 2011 een slecht jaar. De AX-index in Amsterdam verloor 12%, in Frankfurt en Parijs waren de verliezen met 15 en 18 procent nog groter. In Londen bleef de daling beperkt tot gemiddeld een kleine 6 procent. Het weer, vannacht bewolkt en regen. Overdag grijs en druilerig, soms wat lichte regen bij een graad of 10. Ook morgennacht tijdens de jaarwisseling kans op regen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw.